Katrien Straatman met het NOS Journaal. Verpleegkundigen zijn samengelopen doordat hun werkgevers de onregelmatigheidstoeslag niet hebben uitbetaald. Dat blijkt volgens vakbond Nu91 uit een uitspraak van de Haagse rechtbank. In deze zaak eiste een verpleegkundige toeslag voor de weken dat ze met vakantie of verlof was. De rechter heeft nu bepaald dat het ziekenhuis die alsnog moet betalen over de afgelopen vijf jaar. De branchevereniging van ziekenhuizen zegt dat de uitspraak niet betekent dat alle verpleegkundigen nu alsnog recht hebben op extra geld. De uitspraak betreft één specifiek ziekenhuis, al dus een woordvoerder. Het kabinet is ervan overtuigd dat de oppositie toch mee zal doen met de onderhandelingen over een herziening van het belastingstelsel. Dat zei vicepremier Ascher op zijn persconferentie. Een aantal partijen heeft geen zin om met VVD en PVDA in het geheim te gaan praten over de fiscale wijzigingen. Zij willen dat het kabinet eerst zijn plan op tafel legt. Premier Rutte voelt daar niets voor omdat het volgens hem de onderhandelingen bemoeilijkt. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig om het belastingplan door de Eerste Kamer te loodsen. In Libië hebben gewapende mannen het Tunesische consulaat bestormd. Ze zouden tien medewerkers hebben ontvoerd. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Tunesië bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Het consulaat van Tunesië in Libië is gevestigd in de hoofdstad Tripoli. Op een congres voor wetenschap en journalistiek in Den Haag zijn de winnaars bekendgemaakt van de Spinoza-premies. De hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland is toegekend aan natuurkundige René Jansen, wiskundige Aart van der Vaart, genetica-deskundige Siska Wijminga en cultureel antropologe Birgit Meijer. De Spinoza-premies worden in september uitgereikt. Dan wordt bekend waaraan de wetenschappers de prijs van 2,5 miljoen euro gaan besteden. Het weer. In grote delen van het land schijnt de zon volop met maxima tegen de 30 graden. In het zuiden neemt de kans op buien toe, mogelijk met hagel en onweer. Komende nacht en morgenochtend vallen overal buien. Maar morgen overdag schijnt de zon geregeld en worden tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits met nu 22 files in de Randstad. Files met minstens 10 minuten vertraging, die zijn er niet zoveel. Op de A1 wel, Amersfoort, Amsterdam, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer. De A13 staat vol, tussen Den Haag en Rotterdam. 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan.